2 uur. Dielke met het NOS-journaal. De co-piloot van het German wings toestel dat neerstortte in de Franse Alpen... heeft het vliegtuig opzettelijk laten neerstorten. Volgens het Franse Openbaar Ministerie zat co-piloot Andreas Lubitz... alleen in de cockpit tijdens de crash... en weigerde hij de deur van de cockpit te openen voor de gezagvoerder... Het OM baseert zich op de gegevens van de cockpit voice recorder. Daarop is te horen dat op een gegeven moment de gezagvoerder de cockpit verlaat... Kort daarna laat de co-piloot het vliegtuig dalen en als de gezagvoerder dan weer de cockpit in wil, reageert de co-piloot niet. Op de voice recorder is gebons op de gepantserde deur te horen. Ook op vragen van de Franse luchtverkeersleiding reageert de co-piloot niet. Volgens het OM is de ademhaling van de co-piloot nog wel te horen. Vlak voor de fatale inslag is volgens het Franse OM gegil van passagiers te horen. In het toestel zaten 150 mensen. Bij een pluimveebedrijf in het Friese dorp Sumarum is vogelgriep geconstateerd. Het zou gaan om de milde H7-variant. De 22.000 kippen in de stal en de buitenuitloop worden geruimd. De milde vogelgriep kan namelijk veranderen in een variant die wel zeer besmettelijk en voor kippen dodelijk is. In het gebied ligt nog één pluimveebedrijf, dat wordt ook onderzocht op vogelgriep. In Loosdrecht heeft de politie in een woning een zwaargewonde man gevonden. Hoe hij aan zijn verwondingen komt kan de politie nog niet zeggen. Volgens de regionale zender RTV Noord-Holland gaat het om een schietpartij... en is het slachtoffer mogelijk crimineel Patrick G. Hij staat ingeschreven op dat adres. De man ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek in de woning. En er is een inval gedaan bij het kantoor van Uber in Amsterdam. De actie is gericht tegen de dienst Uber Pop... waarbij chauffeurs zonder vergunning taxidiensten leveren. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft documenten in beslag genomen om een beeld te krijgen van de omvang van Uberpop. In december werd die taxidienst verboden door de rechter. Dan nog het weer vanuit het westen overal regen. Het wordt vandaag een graad of 8. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En wij gaan de komende twee uur door met heerlijke muziek. The Free en John Congo's. Veel plezier. let me tell you now. I took her home eerste hit van eh, John Congo's, He's Gonna Step On You Again. Hij heeft er daarna nog eentje gehad, Takalashi Man. Leuke plaat, maar niet zo groot als deze. En deze kwam uit 1971. En we begonnen met de eh, Free uit Engeland, All Right Now... uit 1970 van de LP Fire and Water. We kennen allemaal Sound of Music en daar wordt in gezongen Do Re Mi. Maar we hebben nog een heel ander nummer dat ook Do Re Mi heet. Wordt gezongen door Lee Dorsey. a whole lot of rhythm when she walk, and I can hear music when she talk. Do re mi fa sol la ti. Forget about the do and think about me. Do re mi fa sol la ti. I wonder who can this creature be? She ain't Mona Lisa as I can see, but I don't care. She looks had to do and think about me. Do re mi fa sol la ti. I can learn to love you, yes sirree. I may sound crazy, but it's so fine. Uh, tell me, pretty baby, how you gonna act? Do re mi fa sol la ti. Forget about the do and think about me. together and make who be. A, B, C, D, A, F, G. A cupid shooting arrows three by three. A do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A, B, C, D, E, F, G. Forget about the do Ja, Lee Dorsey was dit met uh, Do Re Mi. En we komen hem later in het jaar vast nog wel tegen... want Holy Cow en Ride Your Pony en Ja Ja... allemaal nummers van Lee Dorsey die grote hits waren. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... 26 maart 1965. We hadden zes nieuwe binnenkomers. De laagste op 39 en de hoogste op 22. We beginnen met nieuwe 39. The Birds and the Bees. Hier is Jewel Akins. 39 eh, Jewel Akins en The Birds and the Bees. Op 37 eh, nieuw iemand, eh, trouwens Jewel Akins. Een echte one-hit wonder, hè? Nooit meer wat van gehoord. De volgende artiest, dat kun je daarvan niet zeggen. Want hij begon zijn carrière hier in Nederland via een gordijn en een vinger. Bij het Knokkenfestival in de jaren 60, inderdaad. Dat was Dave Barry met The Strange Effect. Hij kwam deze week binnen, 50 jaar geleden op 37, met Little Things. Little things that you do make me glad. I'm in love with you. Little things that you say make me glad. That I feel this way, the way you smile. you say when there's no one here? Little things that you do, let me know that your love is true when we walk. You like to hold my hand, and when we talk, you tell me I'm your man. that I feel this way when we walk. You like to hold my hand, and when we talk. 37 Dave Barry en Little Things. Eén plaatje hoger, een man die zijn intrede deed... en die daar voorlopig ook niet meer was weg te slaan. Bob Dylan, nieuw op 36. The times, they are changing. Come gather people... it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a changing. Some writers and critics to privatize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming was the loser from senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. the mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For oh, the times they are a changing. the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a changing. Zijn teksten zitten in ons collectieve geheugen. Bob Dylan. En dit was zijn eerste hit in Engeland. The Times, They Are Changing. Ook in 1965 eh, kwam naar boven de groep Them. Nieuw op 32 met Here Comes the Night. girl with another guy. His arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Yeah. accept the fact she's chosen him and simply let them be. nights and I holding her the way I used to do. I keep closing her eyes and telling her lies, exactly like she told me to. Yeah. Nieuw op 32, dat was uh, Them met Here Comes the Night. Eén plaatje hoger, een groep die eh, hun eerste drie singles zagen eindigen op de eerste plaats. En dat hebben zelfs de Beatles niet na kunnen doen. Het waren Jerry en de Pacemakers. Dit is hun zevende single. Nieuw op 31, I'll Be There. darling, don't you know I'll be there? I'll be there when all your dreams are broken. Answer your unspoken prayer when the little things you're doing turn out right. Don't you worry, darling, I'll be there. I'll miss you, and in my dreams I'll kiss you. Then wish you luck on your new affair. So, baby me. All you have to do is call me. 30 waren de Jerry en de Pacemakers en I'll Be There. Dan krijgen we de laatste nieuwe en dat is dan meteen de klapper van de week. En dan verdient hij dit. De klapper van de week, week. Hier is eh, Donovan met Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty I want to be in the warm heart of your loving mind to feel you all around me and to take your hand along the sand I bet I may as well try and catch the wind when sundown pales the sky behind your smile And everywhere I'd look your eyes would find For me to love you now Would be the sweetest thing It would make me sing I ah, bet I may as well try and catch the wind Jet Harris en Tony Meehan met eh, Diamonds, geschreven door Jerry Lorden. hele mooie en goede instrumentale, maar heel bijzonder was het feit dat de eh, ene Jimmy Page, die van Led Zeppelin, je kent wel, op 19-jarige leeftijd al meespeelde op de ritmegitaar op dit nummer, Diamonds. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt van de tweede LP Boogie with Can't Heat. Een nummer van Can't Heat dus. We hebben gekozen voor de lange versie Ruim vijf minuten, hier is Kent Heat en de tip van Willem. On the road again. tip van Willem van Aert Can't Heat en On The Road Again van de tweede LP Boogie with Can't Heat. We gaan even luisteren naar een basker, een straatmuzikant met een basdrum voor zijn buik, uh, bekkens op zijn rug en ook tussen zijn knieën, een mondharmonica. En zo verdiende hij zijn brood op straat, Don Partridge, want daar gaat het over. Hij had een eh, hit met eh, Rosie, die haalde de vierde plaats, maar de tweede plaats, Blue Eyes, die haalde de derde plaats. Dat is niet eh, Rosie. Die gaan we zo meteen even draaien. Don't even give us a second glance. Then Jordy with my blessings burn. a couple of bars was Ellen eh, Price met de Jarrow Song. En dat was een, eh, een middelmatig hitje. We gaan zo meteen luisteren naar Dawn Partridge met eh, Blue Eyes. Maar eerst even de Kirby Stone voor uit 58 met Bubbles, Bangles and Beads. Bubbles, bangles, here have a ring, jingling-a-ling, bubbles, bangles, bright shine beads. sparkles, spangles. Her heart will ring, jingle, ling, a ling, wearing baubles, bangles, and beads. That's where it leads. ZFM. surprise. The sky admits defeat, the sea will kiss your feet. I could drown in those blue eyes. Blue eyes shining now. Everything is right somehow. Blue eyes, stay here with me. Find my world in those blue eyes. Find my world in those blue eyes. happens every spring. I hear this bluebird sing. Love is here again to stay. But now that I've seen you, I know this time it's true. Love is really here to stay. Blue eyes love my way. Make today my lucky day. Blue eyes looking at me. Hope you're liking what you see. liking what you see. Eindelijk dan toch even Don Partridge met de Blue Eyes. En dan zijn we toe aan de laatste van het eerste uur alweer. Jawel, uit 1976, Ry You'll Have To Go. Tot zometeen na het nieuws en de berichten voor het tweede uur van Matchbox.